Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man uit Lochem in Gelderland is veroordeeld voor een protest bij de stikstofminister thuis afgelopen zomer. De man trapte een ruit van een politieauto in. Op die avond in juni kwamen boze boeren verhaal halen bij minister Christiane van der Wal thuis. De veroordeelde man is volgens Omroep Gelderland iemand van Farmers Defence Force. In de haven van Antwerpen is vorige maand bijna 8000 kilo kook ontdekt. Dat maakte de politie vandaag bekend. Vier Nederlanders zijn opgepakt. De drugs zaten verstopt tussen een lading bananen uit Ecuador. Het spul is volgens de politie meer dan 200 miljoen euro waard. De gemeente Amsterdam wil minder toeristen. Afgelopen zomer bleven er meer toeristen in de stad overnachten dan voor corona. En dat gaat ten koste van het leefplezier van Amsterdammers, vindt de stad. Eerder is al bepaald wat mogelijke maatregelen zijn. Bijvoorbeeld Airbnb-overnachtingen beperken en toeristenbelasting omhoog gooien. Bij een vaccinbedrijf in Beeldhoven is allerlei info gestolen door hackers. Ze hebben data over vaccins en een hoop wetenschappelijk onderzoek gejat. Op het dark web wordt dat dan weer te koop aangeboden. Het bedrijf in Beeldhoven maakt vaccins tegen onder andere polio. En dan moeten alle mannen die luisteren even goed opletten. De sexy kalender Hank zoekt nog naar modellen die kunnen paardrijden. Want mannen die paardrijden en een sixpack hebben, die zijn schaars. Tom is meester, nogal gespierd en ging al op de foto. Ik heb nog eh, hiervoor geen ervaring met paarden gehad. Dus dit was de eerste keer voor mij. Ja, het moet volgens de makers een kalender voor paardenmeisjes worden... die op alle maneges komt te hangen. Het weer nog. Vanavond en vannacht koelt het flink af. Landinwaarts kan het zelfs een beetje vriezen. Aan de grond is dat. Morgen is er veel zon. De temperatuur loopt dan op naar 13 graden tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Even jullie nog in de regio. Die staat op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen afrit Haarlem-Zuid en het Vels heb je een klein kwartier oponthoud. Dit komt door wegwerkzaamheden op de A22. Die is namelijk het hele weekend afgesloten in beide richtingen. Maandagochtend vroeg, voor de spits, rond half zes zal die weer open zijn.